Mark Hokker met het NOS-journaal. Een nieuwe raketlancering explodeerde enkele seconden na de lancering, zegt een Amerikaanse legerwoordvoerder. De lancering valt samen met een gezamenlijke militaire oefening van Amerika en Zuid-Korea. Oxfam Novib zegt dat in Gaza een gebrek aan sanitaire voorzieningen en drinkwater dreigt. Het zou komen doordat Israël en de Palestijnen zich niet houden aan afspraken die in 2014 zijn gemaakt... Zo zouden essentiële onderdelen voor drinkwatervoorzieningen worden tegengehouden door Israël en leiden conflicten tussen Palestijnen tot een slechte coördinatie, zegt Oxfam. Het vrachtvervoer over de weg is vorig jaar met 4% gegroeid. Dat komt volgens het CBS door de aantrekkende economie. De goederen werden vooral steeds vaker door buitenlandse trucks vervoerd, voornamelijk uit Oost-Europa. Het internationale vervoer door Nederlandse vrachtwagens daalde in 10 jaar tijd met bijna een kwart. Duitsland weigert steeds vaker een vergunning af te geven voor wapenexport naar Turkije. De afgelopen vier maanden werd zo'n verzoek elf keer afgewezen. Tussen 2010 en 2015 was dat maar acht keer het geval. Het Duitse ministerie van Economische Zaken zegt dat de mensenrechten in Turkije een belangrijke rol spelen. Duitsland wil voorkomen dat bijvoorbeeld handvuurwapens door Turkije worden gebruikt tegen de eigen bevolking. Klanten van de Triodosbank krijgen helemaal geen rente meer over hun spaargeld. Triodos is de eerste bank in Nederland die de rente op gewone spaarrekeningen verlaagt naar 0%. Triodos had met 0,1% al de laagste spaarrente van Nederland. Een man uit Soetermeer moet een boete van 350 euro betalen... voor het beledigen van de politie in een filmpje op internet. In de video steekt de man zijn middelvinger op naar agenten... en laat hij zijn zoontje van drie hetzelfde doen... Het OM neemt het de man extra kwalijk dat hij in het bijzijn van een peuter de politie beledigt en uitdaagt. Het weer, nu nog koud met temperaturen rond het vriespunt. Later vanochtend schijnt de zon geregeld. In de middag komt er meer bewolking en wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De drukte in de Randstad neemt nu geleidelijk toe. Op de A15 Gorkum-Rotterdam rijdt het langzaam tussen knop het Gorkum en Hardingsveld-Giessendam... En op het stuk naar Euroports bij Rotterdam-Charlo alweer 10 minuten vertraging. En voor de Botlektunnel 3 kilometer.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 Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot.